schone vrouw. Ik heb mijn hart verloren. O schone vrouw, ik denk alleen aan jou. O schone vrouw, jij kan mij zo bekoren. Jouw mooie ogen paar is hemelsblauw. O schone vrouw, hoe kan ik jou vergeten? Ik pluk een roosje voor je zachte blonde haar. De hele wereld mag het dus wel van mij weten. Hoe schone vrouw, jij maakt mijn dromen waar. Elk moment als een prent zie ik jouw gezicht. Stralend rein door de schijn van het zonne schone vrouw, ik heb mijn hart verloren. O schone vrouw, ik denk alleen aan jou. O schone vrouw, jij kan mij zo bekoren. Jouw mooie ogen, daar is hemelsblauw. O schone vrouw, hoe kan ik jou vergeten? Ik pluk een roosje voor je zachte blonde haar. De hele wereld mag het dus wel van mij weten. O schone vrouw, jij maakt mijn dromen waar. Iedere keer voel ik weer kriebels in mijn bloed. Ik word verteerd en kan ik jou vergeten? Ik pluk een roosje zachtjes achterom de haar. wereld mag het dus wel van mij weten. O schone vrouw, jij maakt mijn dromen waar.